Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Waar moeten de vluchtelingen in Ter Apel vannacht slapen? Dat is de grote vraag. Afgelopen nacht hebben zo'n 750 mensen de nacht doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Terwijl er maar plek was voor 275 mensen. En dat willen ze niet nog een keer. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken is rond deze tijd bij de opvang om met de betrokkenen te praten. De verwachting is dat ze wel iets kan regelen, maar de vraag is hoe snel, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Kunnen er hier mensen met bussen naar andere locaties worden gebracht als de staatssecretaris hier straks rond een uur of zes weer vertrekt? Of duurt dat nog in de loop van de komende dagen? Want de druk is heel groot. Het kabinet wil dat er de komende weken 1500 extra opvangplekken komen, waarvan 800 deze week nog. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4609 coronabesmettingen gemeld. De laatste keer dat er zoveel gevallen bijkwamen op één dag was in juli. Het hoge aantal komt waarschijnlijk onder meer door een storing. Gisteren zijn niet alle besmettingen meegeteld, dus die zijn vandaag alsnog meegenomen. Het Openbaar Ministerie is niet tevreden met de straffen die zijn uitgedeeld in de zaak van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. De twee daders kregen vorige week allebei 30 jaar. Het OM gaat in beroep, zij wilde levenslang omdat het een zaak was met veel impact. De advocaten van de verdachte gingen ook al in beroep omdat ze de straffen juist te zwaar vonden. Geen koks, te weinig obers en niemand achter de bar. In veel horeca is er een flink tekort aan personeel. Sommige restaurants moeten daarom zelfs een paar dagen per week dicht, vertelt deze ondernemer in Amsterdam. Tegenwoordig zijn wij op maandag en dinsdag helaas eh, gesloten voor de keuken. En helaas niet genoeg personeel hebben om eh, nou, in de keuken neer te zetten. We hebben eigenlijk zeker wel twee koks extra nog nodig om eh, nou, alle andere koks vrije dagen te kunnen geven. Maar ook om überhaupt zeven dagen open te kunnen. Het tekort komt onder meer doordat er tijdens de coronacrisis veel buitenlands personeel naar huis is gegaan. Anderen vonden een baan buiten de horeca. Het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht keert de regen en wind weer terug. Morgen blijft het ook onstuimig en is de zon meestal niet te zien. het wordt ook een stuk kouder, namelijk 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter en er staan vooral files die ook maar een paar minuten vertraging opleveren. Iets meer oponthoud is er door een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen.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 I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming Better days are coming for you mm. So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out you're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain now first won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Zandvoort en de regio.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 Dat is ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De schutter van een van de grootste schoolshootings in 2018 in Florida heeft bekend. De man, nu 23, schoot 17 mensen dood. Dat was de aanleiding voor de March for Our Lives beweging... waarin scholieren in heel de VS de straat op gingen om te pleiten voor strengere landelijke wapenwetten. En de tekstschrijver van de titelsongs Goldfinger en You Only Live Twice is overleden. De Bondfilms zijn uit 1964 en 67. Leslie Brickes schreef ook nummers voor andere films die hits werden...